is een mooie dag. La la la la la. Want het is een mooie dag. La la la la la. Ja, het is een mooie dag. La la la la la. Ja, het is een mooie dag. La la la la la.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 En als de wind ze niet komt halen Vliegen in een lange rij, Onverwacht aan mij voorbij Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan het dromen Na een lange nacht, ah. Voetbal kijken ergens in een kroegje verderop Was al lang niet meer geweest en toen ze wonen was het feest Eenmaal thuis weer aangekomen, zag ik door het dier de bomen en het bos niet meer ah. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint, is tijd om weer te gaan Leef nu het kan, praat met Jan en alle man de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat Hou van het leven, het leven houdt van jou Rustig even slapen is het allerbeste wapen. Pak twee spines op tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de wereldbol. Zonder Zonder brood was ik waarschijnlijk half dood Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten op de al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint, dus tijd om weer te gaan. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort.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 20e nog weer van de hitlijst van Europa. Aflevering 15 van vandaag 16 april 2010. Iedere vrijdag hoor je hem hier aan het begin van je weekend. Tussen 3 en 5 op vrijdagmiddag. De 40 beste platen van Europa. Deze week in de lijst 17 stijgers drie blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 17 dalers dan ook nog. En daar nou hebben we drie platen over. En die komen helemaal nieuw binnen in de lijst. Dat betekent dat natuurlijk ook drie platen ruimte hebben moeten maken. Maybe J. Blight, am na 14 weken. 17 weken voor Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember. En Cheryl Cole, Fight For This Love, na 19 weken houdt zij het voor gezien. snel stijgen deze week in handen van Alicia Keys. De Empire State of Mind Part 2 gaat in totaal 11 plaatsen omhoog. De snelste daler die is een handen van Robbie Williams. The Morning Sun die zakt 13 plaatsen naar beneden. En gaat er even voor zitten, want langs genoteerd in de lijst van Europa. IAS met replay, 15 weken. En dat doet hij samen met Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Madonna met Revolver. En op nummer 39 ook 15 weken lang in de lijst van Europa. Rihanna met Heart. Nummer 40 is er voor Edward Maya. This is my life. Die krijg je niet vandaag. Maar wel de nummer 39.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 Look like me and two of my boys playing casino. Got all I keep in my bag, they California. Tell them give me back my swag, they try to clone me my Louis Dutch, Louis flag, Louis frame, Louis belt. What that make me Louis May? I'm in the all white party wearing all black. In my new black wife called the heart attack. Cardiac arrest, cardiac arrest. Yeah, they said it hard, they ain't hard as this. Hard, the one word describes me. If I wasn't doing this, you know where I'd be too hard. verlies in de 15e week voor Rihanna met Hart. Deze week komt ze dus terecht op nummer 39. 38 is ze dan voor de eerste nieuwe binnenkomen. En na de grote doorbraak van Jason Derulo in ons eh, kikkerlandje Mocht IAS natuurlijk niet achterblijven. Dat gebeurde dan gelukkig ook niet, want Radio 538 pikt pikte replay op en maakt hem eh, zelfs alarmschuif. Dit heeft IAS geleid naar de top 10 van de top 40. Iets wat Jason Derulo met eh, wat dit je niet echt gelukt is in Nederland. In Nederland eh, houdt IAS het nog even op replay, maar in de rest van Europa is ondertussen zijn tweede single alweer uitgebracht. Het zomerse solo. Dit eh, heerlijke nummer doet de sneeuw smelten in Amerika, zeggen ze. Dat zal dan ook snel de charts gaan bestormen. Dat is ondertussen in Amerika aardig gelukt om. Nu is zijn keuze ook gevallen op Europa. Ook daar gaat hij de single solo uitbrengen. En meteen komt hij terecht in de Euro Breakdown dus. Op nummer 38 deze week. IAS Solo.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 15 weken lang alweer in de lijst. Ze zakt wel van 34 naar 37. En de volgende nieuwe binnenkomen, daar konden we niet omheen. We waren omzingeld door eh, Stomae Nee, die hoeft alleen maar even toe te happen. In eh, België, Frankrijk en Duitsland staat deze plaat al eh, hoog in de hitlijsten. En ja, dan kan je als Europa natuurlijk niet achterblijven. Alora Dans. Op nummer 36 komen ze deze week eh, binnen in de lijst van Europa. Hier over een eh, Belgische Paul van Haveren. Een verslavende hip-hop dansplaat, eh, zoals hij het zelf zegt.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 That's when you need me there. With you, I always share. Vorige week kwamen ze binnen op nummer 37. Deze week snoepen ze er eh, drie plaatjes vanaf. En komen ze dus op nummer 34. Wat ons alweer even brengt bij een klein overzichtje. 13 weken in de lijst van 38 zakken naar nummer 40. Airtwalk Maya, This Is My Life. Rihanna met Hard 15 weken in de lijst, zak van 35 naar 39. Ias met Solo ook opnieuw binnen op 38. En Madonna Revolver 15 weken in de lijst van 34 zakken naar 37. 36 Stromea, Allo Adant. Nieuw binnen dus op nummer 36. Eh, Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Ook eh, een van de langst genoteerde 15 weken alweer. Van 33 ze naar 35. De Baseballs Umbrella, twee weken in de lijst. Van 37 omhoog naar 34. En Alexander Burke, Bad Boys. 14 weken staat ze in de lijst. Ze zak van 30 naar 33. Jamie Collum, Don't Stop The Music. 12 weken in de lijst. 5 plaatsen verlies voor hem. Van 27 zakt hij naar 32. En drie plaatsen verlies voor Timbaland. If We Ever Meet Again. Twaalfde week ook in de lijst. Deze week dus op nummer 31. En nummer 30 is alweer de hoogste nieuw binnenkomen van deze week. Het wordt een eh, druk jaar voor Keen. 10 mei eh, verschijnt namelijk alweer de Extended Play. Oftewel een cd eh, welke te lang is om een single te noemen. Maar nog net te kort om echt een album te noemen. De Nine Train hebben we het dan over. En dat zal onder, ongeveer 8 nummers gaan bevatten. Later dit jaar verschijnt nog eens een vierde studioalbum alweer van deze Britse penten. De eerste single die dit jaar uitgebracht eh, gaat worden, die belooft weer veel goed voor wat ons eh, te wachten staat. Stap voor Minute klinkt de band meer pop dan ooit tevoren. De medewerking van rapper Kineen zorgt voor eh, extra energy. De Night Train staat overigens vol met energieke nummers. Kineen is naast Stap for Minute ook nog te horen in Looking Back.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 Maar dat eh, trok langzaamaan lekker naar het zuiden weg. En vanuit het noorden klaarde het geleidelijk op. Vooral vanmiddag schijnt de zon weer flink. De wind werd uit het noorden en is overwegend eh, matig van kracht. De temperatuur die blijft steken op een maximale 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het weer helder en bij een wegvallende wind koelt het flink af in de regio. Op de meeste plaatsen daalt de temperatuur naar waarde dicht bij het vriespunt, met daarbij zelfs kans op vorst aan de grond. Morgen belooft ook weer een eh, mooie dag te worden, met veel zonneschijn. Het blijft droog en een zwakke tot matige west- tot zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar maximaal 15 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het weer helder en bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graadje of 3. Zondag zijn er weer flinke periodes met zon en blijft het nog steeds droog. De wind werd uit het noorden tot noordwesten. De temperatuur die ligt op een eh, aangenaam niveau en stijgt in de middag naar waarde tussen de 14 en 16 graden. En tijdens de donkere uren naar alweer een nieuwe week hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 3 eh, graden in totaal. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Aç but soon Samen met de nummer 25, de Gram Vanessy Why Don't You, werd het alweer 18 eh, minuten voor 4. Je weekend komt steeds dichterbij. Ik help je nog even het laatste anderhalf uur door zeg maar, met de grootste hits van Europa. Mocht je nou denken, waar zijn we ongeveer gebleven? Heb ik nog even een mooi stukje overzicht voor je. Op nummer 30 nieuw binnen Keen en uh, Keen 1. Stop for a Minute, nieuw winnen dus op nummer 30. Caro Almerad, A Night Like This, staat nu 13 weken in de lijst, zak van 22 naar 29. Net zoveel verlies me dan van 21 naar 28. Owl City, Final Twilight, 12 weken in de lijst. De nummer 2, eh, <laughs> nee, nummer 2, 2 weken in de lijst, van 32 omhoog naar 27, Sheryl met Parachute. The One Republic hoorde je ook All The Right Moves. Tweede week in de lijst van 29 omhoog naar 26. Cam Fantasy, Why Don't You. Vorige week nog op 31, deze week 6 plaatsen omhoog. Drie weken in de lijst en ze komen dan op nummer 25. Het meeste verlies deze week was er voor Robbie Williams. Zijn Morning Sun zakte 13 plaatsen naar beneden. Tel daar de 11 bij op waar hij vorige week al stond. Dan kom je inderdaad op plek 24. Hij heeft daar 11 weken voor nodig gehad. James Morrison, Get To You in zijn negende week zakte hij alweer van 19 naar 23. IAS met replay, de hoogste van de langsgenoteerde 15 weken alweer in de lijst. Hij zakt van 18 naar 22. Melanie Fiona, It Kills Me, 13 weken in de lijst. Vorige week op 15, deze week terug te vinden op nummer 21. Deze week in de lijst van Europa, drie zittenblijvers. En de eerste van die drie zittenblijvers, die is er voor David Guetta. Hij staat alweer 9 eh, weken in de lijst met zijn single Memories. En hij blijft zitten daarbij op eh, nummer 20. to fight not the homecoming kind. Take the top of, and who knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they made agreements. It's like a gypsy, and I won't back down, cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. Cause I'm a gypsy. hurt Cause I'm a gypsy Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me I don't make agreements Just like a gypsy And I won't back down cause life's already bit me I won't cry, I'm too young to die if you won't quit me Cause I'm a gypsy And I say if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements. And I won't back down cause life's already fit me. And I won't cry, I'm too young to cry if you gon' quit me. Cause I'm a gypsy. Thank you. haar single Love. Vorige week stond ze daarmee nog op nummer 23. Eh, Deze week gaat ze 6 plaatsen omhoog naar 17. En daarvoor die single van Shakira met Gypsy. Vorige week op 26, 7 plaatsen winst pak ze. En haar derde week alweer gaat ze dus naar nummer 19. Daar zit als je snel rekent een eh, één plaat tussen. En die is van Taylor Swift. Today was a fair Vorige week stond ze daarmee nog op nummer 10. In de elfde week zakt ze acht plaatsen dus naar nummer 18 nummer 16 die stond er eh, vorige week een stuk slechter voor. Toen stond hij namelijk op nummer 25. 9 plaatsen winst dus in de vijfde week weer. Ik heb het over eh, Gabriella Chilmi. Haar single On A Mission doet het op dit moment erg goed in de hitlijsten van Europa. En dat zien we natuurlijk terug in de Euro eh, Breakdown op nummer 16. mission.